4 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De farmaceutische industrie heeft vorig jaar 1,7 miljoen euro gegeven aan patiëntenverenigingen. Het meest krijgt het Astmafonds, daarna volgt de Diabetesvereniging en het Nationaal MS-fonds. Dat meldt RTL Nieuws. Die sponsoring is niet verboden, maar er ontstaan wel vragen over de onafhankelijkheid van de verenigingen. Ze moeten opkomen voor de belangen van patiënten, maar zijn financieel grotendeels afhankelijk van de producenten van medicijnen. Zo komt het budget van het longkankerinformatiecentrum voor 96% van de farmaceutische industrie. Het Instituut voor Antwoord Medicijngebruik noemt de sponsoring dubieus. Op de websites van de verenigingen wordt vaak niet duidelijk waar het geld vandaan komt. In Nigeria is het gisteren opnieuw onrustig geweest. Volgens ooggetuigen werden in het noordoosten van het land 30 winkels van christenen in brand gestoken. Er werd ook brand gesticht in de woning van een christelijk leider, maar die werd snel geblust. Bij geen van de branden zouden doden of gewonden zijn gevallen. Op de eerste kerstdag vielen in Nigeria zeker 35 doden, de meeste bij aanvallen op kerken. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen werd opgeëist door de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. De lancering van een Nederlandse communicatiesatelliet gaat voorlopig niet door... vanwege de crash van een onbemande Russische raket afgelopen vrijdag. De satelliet van het Haagse bedrijf New Sky Satellite zou de komende dag worden gelanceerd. Dat zou worden gedaan door de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos vanaf de ruimtebasis Baikonur in Kazachstan. De oorzaak van de crash van de Russische raket is nog niet bekend. De lancering verliep goed, maar daarna ging het contact met de vluchtleiding verloren. Voor Rusland was het de vijfde mislukte lancering in een jaar tijd. Er is nog geen nieuwe lanceerdatum voor de Nederlandse satelliet. Het weer. Vannacht een graad of 7, overdag overwegend bewolkt. In het zuidoosten af en toe zon, in het noorden kan het hier en daar regenen. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. goedenacht, het is twee minuten over vier en het is het eh, derde uur alweer van de nacht op één. Het vliegt voorbij, we hebben het de afgelopen twee uur hebben we het gehad over jongeren en geld. Eh, met veel verschillende verhalen eh, van, van oude mensen die inbelden met, met financiële tips... tot mensen die nu met, met jonge kids zitten en, en op hun manier met financiën omgaan. Het was erg interessant. Ehm, uh, dus er hebben ook wat mensen gemaild. Uh, een rol die mailt dat we inderdaad tegenwoordig in een tijd leven... van het vooruitschuiven van verantwoordelijkheden... en dat het lastig is om daarin een goede weg te zoeken. En iemand die mailt mij of ik even in kan bellen... want die woont in de USA... Nou, dat lijkt me leuk voor een andere keer, maar dat eh, eh, gaat nu niet meer lukken. Want in het derde uur van de nacht op één gaan we eh, niet meer met elkaar praten. Wat natuurlijk wel erg leuk is, maar ja, dat hebben we al twee uur gedaan. Dan gaan we even lekker wat meer in een nachtelijke stemming komen door naar muziek te luisteren. Ehm dat is het derde uur. In het vierde uur, dat is volgend uur, dan hebben we ook muziek. En dan hebben we het laatste half uur hebben we nog de rubriek Focus op de Wereld. Waarbij ik bel met twee hulpverleners uit het buitenland. Maar goed, dat is nog even ver weg. Voor nu kunt u even genieten van muziek.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 Shows that shit shows that we are united. Run my bijzondere vrouw, die Adele. Prachtig. Hometown Glory was dit. En Adele is, in, eh, is uitgeroepen door het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone... Tot, eh, of tenminste, dat ging dan over een van haar nummers, namelijk de single Rolling in the Deep... is uitgeroepen tot beste single van het jaar 2011. En het nummer wat u net hoorde, dat was Hometown Glory. Dat kwam van haar vorige album, 19. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nummer uit 1988. En dat is het nummer Teardrops. smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you Ja, Milo eh, met uh, You komt van de Radio 1 Week CD met zijn album North and South. Hij won eh, begin deze maand bij de Music Industry Awards in zijn thuisland in België. Drie awards. één voor de beste soloartiest, één voor beste pop en één voor beste live act. En totaal heeft, in totaal heeft Milo er nu elf op zijn schoorsteen staan. Nou, dat is iets om trots op, trots op te zijn. Hij is nog niet zo heel lang geleden natuurlijk begonnen maar weet met zijn eh, gitaarliedjes eh, menig hart te veroveren. Volgende lied waar we naar gaan luisteren is, het eh, volgende nummer is van Mr.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 Om verwarring met de Britse folkband de Spinners te voorkomen. Maar goed, hier kennen wij ze gewoon als de Spinners. En we hebben altijd s'nachts een soort eh, mini-rubriekje Nachtgedachten. Een eh, gedeelte uit een eh, songtekst die vertaald is naar het Nederlands. En dat is eigenlijk de inleiding op het volgende liedje. En dan mag u maar even kijken of u nog alert genoeg bent en wakker genoeg... Om te kijken of u misschien al weet welk liedje dat wordt. En de tekst is als volgt. Geef de vrouw een toekomst. Geef haar wat ze nodig heeft. Leer haar te leven als een lange, rechte weg. Misschien heeft ze het... Heeft ze dan meer geluk als mij? Wat denk ik moet zijn dan ik. Misschien weet u het al, misschien niet. Het is in ieder geval Oletta Adams met Rhythm of Life. imagine 1984, het was het jaar dat twee grote zangers het leven lieten. Jackie Wilson, die stierf op 49-jarige leeftijd... en Marvin Gaye, die moesten met vijf jaar minder doen. Dat was voor de Commodores reden om deze single op te nemen. Met, eh, je hoorde de eh, What's Going On natuurlijk daar ook in van, eh, van Marvin Gaye. Het zorgde ervoor dat ze weer een platencontract kregen... en het leverde in Nederland zelfs ook een nummer 1 hit op. Dat is niet verkeerd, dat was in 1984. Um, maar ook in 2011 wordt er hartstikke mooie muziek gemaakt... onder andere door Jonathan Wilson met het nummer Desert Raven. was a lake and the sand it was a grayish shade of blue spirits held desire while eyes they did admire the evening that we only thought we knew go. The desert's lonely nightfall disappears. The raven who flies through the desert skies is wiser than you or me. The birds have a peace, the stillness of sleep, and the desert raven he has poetry. of the weatherman Raise the Sun. Een van de favorieten van mijn eh, technicus zag ik. Eh, die zat er eh, lekker mee te swingen. En de Stranglers die brengen, zoals vele bands, speciaal voor hun fans... de limited edition albums uit. nou kijk ik even naar de overkant. Heb jij die eigenlijk al, uh, meneer Oh, die dan weer niet. Nou ja, dat is... ben je misschien toch geen echte fan. <laughs> Ehm, in ieder geval, dat doen ze dus met ook speciale vormgevingen. En komend jaar zal de band weer gaan toeren door Europa. En 26 april dan zijn ze te zien in Utrecht. Dus ja, daar moeten... Eh, ik, ik vind dan wel dat, eh, dat mijn technicus iets goed te maken heeft. Die moet erbij zijn, vind ik. Ehm, hij kijkt me toch een beetje schuldig aan. Eh, ik, ik, misschien, misschien gaat hij. We hebben nog een paar nummers te gaan dit uur... voordat we het volgende uur ingaan. En het volgende uur, dat is al een uur zijn... wat voor de helft gevuld is met muziek... en voor de helft met gesprekken in de rubriek Focus op de Wereld. En ik praat dan met iemand uit Cameroen in, in Afrika... en met iemand uit China... En dat zijn beide christelijke hulpverleners. En de een die is bezig met een bijbelvertaalwerk in, uh, in Cameroen. En de ander met, eh, met een soort stichting die zich inzet voor de zwakkeren in de samenleving in China. Dat is allemaal erg interessant, maar dat komt pas over, eh, nou ja, over een klein uurtje. Het komende kwartier gaan we in ieder geval nog lekker genieten van muziek.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 Just as all is born is new, you know what I say is true. That I'll be loving you always. There are some times when I doubt, but you always find me out. You put this love in my heart, Jesus. Cause when I see all that you've done for me, it's hard to doubt, I just have to believe. Cause you follow up, proving all love. could just find a way. Arthur's Team. Het is een eh, bekend nummer, Christopher Cross. En het was oorspronkelijk het themanummer van de film Arthur in 1991. Met de hoofdrollen voor Dudley Moore en Lisa Minnelli. Ja, die film heb ik dan weer niet gezien. Eh, maar het nummer ken ik zeker. Ook bijvoorbeeld eh, in de uitvoering van Treintje Oosterhuis. Die hem met een gitaristen volgens mij nog niet zo heel lang geleden uitbracht. op, een, op een cd van haar met allemaal covers. Ehm, erg mooi. En daarmee eh, hebben we ook het laatste nummer gehad van dit uur... wat we vooral gevuld hebben met muziek. En wat achtergrond bij de, bij de nummers die we gedraaid hebben. Het volgende uur wordt een, eh, wordt een mix. We hebben dan ook weer muziek het eerste half uur. Maar het laatste half uur gaan we praten met twee christelijke hulpverleners uit het buitenland. Eentje uit Cameroen en eentje uit China. En dat doen we in de rubriek Focus op de Wereld. Waarbij we altijd even kijken hoe gaat het met die mensen die wij, eh, waar we contact mee hebben in het buitenland? Eventjes naar de hele andere kant van de wereld. Hoe is het leven daar? Wat voor werk eh, doen zij? Waar lopen ze tegenaan? Dat allemaal in het volgende uur. Eh, dit was het eventjes voor dit uur. U kunt nu gaan luisteren naar het journaal. En daarna ben ik weer bij u terug. Mijn naam is Renze Klamer en dit is De Nacht op 1.